Je vraagt waarom komt papi niet? Kleine engel, hoe moet ik verklaren dat papi jou en mij verliet? Hij ging zoals zoveel mensen zijn plicht en zijn geluk voorbij. Hij zal je geen nog meer wensen, maar geef je kus voor papi maar aan mij. Vraag maar niet meer naar je papi. Voortaan heb je mij alleen. Ach, jij kunt dat niet begrijpen. Maar je paps ging van als heen. blonde haren. Je vraagt, waarom komt papi niet? Kleine engel, hoe moet ik verklaren? Dat papi jou en mij verliet. Hij ging zoals zoveel mensen zijn verlicht en zijn geluk voorbij. Hij zal je geen goednacht meer wensen, maar geef je kus voor papi maar aan mij.